Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is gedoe over de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Ariep. In twee anonieme brieven wordt zij beschuldigd van machtsmisbruik... en het zorgen voor een onveilige werkomgeving toen zij voorzitter was. Er komt nu een onderzoek naar en daar is Ariep boos over. Zij vindt dat de huidige voorzitter haar een mes in de rug steekt. Die zegt dat het niet anders kon. Die kwalificaties laat ik echt bij mevrouw Ariep. Het presidium unaniem heeft gisteren gekozen. En dat valt ons zwaar, hè? Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek. Nou, Ariep is vooral boos dat ze via de krant over dat onderzoek hoorden kieren onder de deuren, vocht en de verwarming die het niet doet. Verschillende onderwijsorganisaties zijn deze toestanden in scholen zo zat... dat ze daarom vandaag een manifest inleveren bij het kabinet... Ze zijn bang dat leerlingen en docenten ziek worden door de ongezonde gebouwen... en eisen zo'n 700 miljoen om scholen op te poetsen. de app die Instagram aanbood zonder advertenties, reels en voorgestelde berichten... is alweer verleden tijd. De OG-app is één dag na de lancering verwijderd uit de App Store. Dat melden de makers die zelf ook van Insta en Facebook zijn afgegooid. De OG-app moest een alternatief worden voor iedereen die zich kapot ergert aan zijn Insta-tijdlijn... die steeds meer op die van TikTok gaat lijken. En goed nieuws als je altijd al een Porsche wilde hebben... maar niet even ergens een tonnetje hebt liggen. Je kunt nu een stukje van het merk Porsche kopen. Dat gaat namelijk naar de beurs. De timing is bijzonder, vindt collega Nick Wouters... want zo lekker gaan die beurzen helemaal niet. Veel bedrijven stelden hun beursgang daarom uit. We hebben in Nederland eh, bol.com eh, gehad. Dat zou naar de beurs gaan, is niet gegaan. Coolblue zou gaan, ging niet. Heel bijzonder, het is een beetje alsof je op een begrafenis... in een hoekje slingers gaat ophangen en ballonnen... en zegt, geef mij vooral geld, want... Eh, wij willen naar de beurs. Wij maken er een feestje van, want dat is zo'n beursgang altijd. Maar dat feestje is wel een succes. Porsche had waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro op. Dat geld wil het onder meer gebruiken voor de bouw van een nieuwe fabriek... en het ontwikkelen van nieuwe elektrische motoren voor de auto's. Het weer nog, de meeste mist is opgetrokken en op veel plekken is het best wel zonnig. Vanmiddag zon en stapelwolken met aan de kustkans op een bui. Het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen nu vrij snel op. Je hebt nog wel vertraging door de nasleep van een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp is het oponthoud nog 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je ook nog 10 minuten tijdverlies bij de afrit Volendam. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het nog druk tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg.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 I ain't gonna stop till he airs that my lungs Say I don't belong here then you receive it. There are lonely wolves, we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning.